Bergkamp spreekt in haar brief van recente tweets gericht aan Tweede Kamerleden die onder meer doodsbedreigingen bevatten. Het zou gaan om foto's en video's die op het platform zijn verspreid. Naar welke tweets ze refereert is niet duidelijk duidelijk. Ze vraagt Twitter om zo snel mogelijk actie te ondernemen. Banken gaan minder streng controleren op witwassen. Ze stelden jarenlang superveel lastige vragen aan klanten over betalingen. En dat was vaak niet nodig, vertelt mijn economiecollega Nick. Als je denkt, bij deze klant is het risico op witwassen wel heel erg laag... bleven ze toch dezelfde vragen stellen als bij iemand waarbij de categorie eh, hoog eh, was. En nu heeft de toezichthouder een aantal maanden geleden gezegd... banken moeten risicogericht eh, toezicht gaan houden. Dus ja, als iemand een klant veel risico heeft, dan moet je daar meer vragen aan gaan stellen dan aan een klant die weinig risico op witwassen heeft. best opvallend, want de afgelopen jaren werden de controles juist een stuk strenger. Banken namen duizenden mensen aan om verdachte betalingen in de gaten te houden. En Oranje-keeper Mark Vlekken heeft zijn droomtransfer te pakken. Hij keepte bij het Duitse SC Freiburg en deed dat zo goed dat hij ook werd opgeroepen voor het Nederlands elftal. Vlekken maakt nu de overstap naar Brentford in de Engelse Premier League. Al heeft hij nog meer dromen, vertelde hij eerder aan Voetbal International. Voor welke club zou je ooit nog willen keepen? Ja, goed eh, Als kind heb ik altijd al van, eh, van Barcelona. Maar goed, of dat erin zit, dat, eh, ja, dat, dat weet je maar nooit. Ja, Vlekken tekent nu voor vier seizoenen bij Brentford. De Engelse club legt zo'n 13 miljoen euro neer voor de keeper. Het weer, veel zon en op het noorden na wordt het overal minstens 20 graden.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 Weet wat hier leeft. Dit is ZFM. When I was only sweet 16 Chasing blind love and a bunch of broken dreams could do anything And somehow I end up here I don't know why day Zandvoort, op 106.9 CFFM You say you broke down into a million pieces Walk in our hometown, those empty places Streets that we used to play before we both moved away was wide and open. We had the wildest dreams that kept us hoping. No matter what you choose, there's always something you lose someday. The further and further. where your home is. Sometimes we all get lost and we don't notice. Someone's right here for you. Ik ben de tweede uur begonnen met The Black Mamba. Dat is Love is on my side. Een inzending van Portugal tijdens het Eurovisie Songfestival van twee jaar geleden. Gevolgd door Ilse de Lange met Homesick. En we gaan door met Buddy Holly. Brown Eyes Handsome Man. is het weer zover. De traditionele Zandvoortse vismaaltijd op het Gathuidplein. De vis wordt verzorgd door kroonvis, de drankjes door het wapen van Zandvoort. De volgende in de lijst is ABBA, Don't Shut Me Down. A while ago I heard the sound of children's laughter. Now it's quiet, so I guess they left the park. This wooden bench is getting harder by the hour. the sun is going down, it's getting dark. I realize I'm cold, the rain begins to pour as I watch the windows on the second floor.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 Doe mee aan de 4 of 8 uur race van Cycling Zandvoort. Meer informatie www.cyclingzandvoort.nl en wij gaan door met iets wat we allemaal eigenlijk graag willen hebben. Die arm om je schouder van Dick Altena. ik aan je lach. Dan voel ik jou dicht bij me, ieder uur van de dag. De jaren vervlogen, de tijd stond niet stil. Maar leerde mij hoe ik jou herinneren wil. En hoezeer onze harten ook smol. escape FM. Radio-collega Bart van der Meer heeft elke week een item over vervlogen tijden in de Engelse top 40 van 60 jaar geleden. En deze week schreef hij wel vier nieuwe singles in de UK top 40. En van 60 jaar geleden. 50% daarvan was de moeite waard om genoemd te worden. Another Saturday Night van Sam Cooke en Ray Charles met Take This Chance From My Heart. Sam bracht het met veel pijn en moeite tot de 23e plaats, terwijl Uncle Ray zijn zegentocht eindigde op de 5e plaats. Ray Charles met Take These Chains From My Heart. Take these chains. from my heart! and set me free. Take these chains from my heart and set me free. You've grown cold and no longer care for me. All my faith in you is gone, but the heartaches linger on. Take these chains from my heart and set me free. Take these tears from my eyes and let me see just a spark of the love that used to be. If you love somebody new, let me find a new love too. from my heart and set me free. Give my heart just a word of sympathy.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 Too Much Love Will Kill You. Gedurende de expositie Beroemd Zandvoort, BZ, komt het live-uitzending van Goedemorgen Zandvoort... negen weken lang vanuit het Zandvoort Museum. Iedereen is van harte welkom om deze live-uitzending bij te wonen. Luisteren kan via de ether 106.9 of internet www.zfm-live.nl NL of kanaal 40 van Ziggo. En de volgende is John Denver, Country Road. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountain. creatief aan de slag. Een kaartje leggen of een potje joelen. Ben je klaar om over de drempel te stappen, de kwast er hand te nemen en jezelf te verrassen? Onder begeleiding van kunstenaar Billy tovert iedereen iets moois op het doek. Heb je meer zin in een ouderwets potje klaverjassen of joelen, dan kan dat ook. Sluit gezellig aan. De kosten zijn 2,50, inclusief koffie of thee en wat lekkers. Elke woensdag van half 2 tot half 4. Voor meer informatie of aanmelden via mail l.oudendijk at plus.zandvoort.nl l.oudendijk at plus.zandvoort.nl of belt u naar telefoonnummer 06 3380 3279 06 3380 3279 waren Sarah McLachlan en Pink in the Arms of an Angel.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 En dat is Clint Eastwood, dat is een Amerikaanse filmacteur, filmproducent, filmregisseur en politicus. En die is geboren in 1930. Die wordt dus vandaag 93 jaar. En dan de Nederlander Danny Vera, Nederlandse zanger, muzikant en songwriter. En die is geboren in 1977 en die wordt dus vandaag 46 jaar. In 2019 belandde het nummer Rollercoaster met zijn album Pressure Makes Diamonds Part 2 in de hitparade. Zijn muziek valt onder de noemer Americana. In de single Top Dow 100 scoorde hij met dit nummer zijn vijfde hit. Na een aarzelende start groeide het nummer uit tot een hele grote hit. Pas in de 38e week steek het naar zijn hoogste notering de 8e plaats. In de top 40 belandde het 27 weken, bleef hij genoteerd zonder een top 20 te bereiken. In 2020 werd Rollercoaster de nummer 1 van de NPO Radio 2 Top 2000. Hier is Danny Vera met Rollercoaster. will try to find see the devil in your eyes. You look like an angel. Look like an angel. Walk like an angel. Walk like an angel. Talk like an angel. But I got wise. You're the devil in disguise. Oh, yes, you are. Devil in disguise. you are, devil in the disguise. Oh, yes, you are, devil in the disguise. Oh, yes, you are, devil in the disguise. Oh, yes, you are. Dit was Elvis Presley met Devil in the Sky. De Beatpopzingers uit Zandvoort is een gemengd koor. Ze zingen vier, vijf en zesstemmig. Het koor bestaat uit ongeveer 25 tot 35 zangers en zangeressen, van jong tot oud. Leeftijd doet er niet toe. Als je maar leuk kunt zingen en daar ook plezier in hebt. En plezier, dat hebben zij. Ze zijn net één grote familie. De meeste koorleden zitten dan ook al heel lang op het koor. Anne Westerburger, de dirigent, staat ook al vanaf dag 1 voor het koor. Arno arrangeert popsongs zodat ze geschikt zijn voor sopranen, alten, tenoren en bassen. Ze hebben ook een uitgebreid kerstrepertoire. Ze zijn naastig op zoek naar nieuwe leden. Voor inlichtingen José Fonse. Het e-mailadres is fonse met een s gmail.com. Ik herhaal V-O-N-S-E-E-J-O-S-E e e at gmail.com. Of kom eens kijken op vrijdagavond na de repetitie van 8 tot 10 uur s avonds.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 Driving through the gated residential. Found out I was coming, sent your friends home. Keep on trying to hide it, but your friends know. I only call you in it's time. The only time that I'll be by your I only love it when you touch me. Not feel me when I'm That's for real me when I'm That's for real me. Yeah. I only call you in it's time. real me, babe I'ma let you know and keep it simple Trying to keep it up don't seem so simple I just fucked two bitches before I saw you So you gon' have to do it at my tempo Always trying to send me off to rehab drugs on to feel like it's decal. I'm just trying to live life for the moment. And all these motherfuckers wanna relapse. I only call you in a time. About the only time that I'll be by. But I only love it when you touch me. Now feel me when I'm. Thrill me when I'm only call you anytime. By the only time I'd ever call you mine. I only love it when you touch me. Now feel me when I'm hooked on. That's the real me when I'm hooked on.